met het NOS Journaal. Zwangerschapsdiscriminatie neemt nog steeds niet af in Nederland. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken... blijkt opnieuw dat bijna de helft van de zwangere vrouwen... die werken of werk zoeken, ermee te maken krijgt. Vooral bij sollicitaties, promoties en bij beslissingen over tijdelijke contracten... komt zwangerschapsdiscriminatie voor. Sommige werkgevers komen er zelfs open voor uit. Minister Vuilbrief wil erover in gesprek met werkgevers en werknemersorganisaties. Vakbond FNV wil de druk op werkgevers en politiek opvoeren... en opent daarom een meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie. Talpa moet Yvonne Kolderweijer blijven betalen. Dat is de uitspraak in een kort geding dat de Jews vlogger aanspande. Koldeweijer zou een roddelprogramma maken voor Net 5... maar de samenwerking liep al voor de eerste aflevering stuk. Volgens tv-producent Talpa leidde haar gedrag tot een onwerkbare situatie... en daarom stopte het bedrijf met betalen. Koldeweijer eiste haar geld omdat haar contract nooit formeel is beëindigd. En daar is de rechter het mee eens. Die oordeelt ook dat Koldewijer exclusief beschikbaar moet blijven voor Talpa... en dus niet voor concurrerende bedrijven mag werken... en ook geen juiceberichten mag verspreiden. De vermagerde hekrunderen in de Oostvaardersplassen worden bijgevoerd. De provincie Flevoland heeft daar toestemming voor gegeven. 40% van de dieren is in slechte conditie omdat er te weinig voedsel voor ze is. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely is door de Wereldvoetbalbond FIFA aangewezen als een van de scheidsrechters op het WK. Dat meldt de KNVB. Voor Makkely is het de derde keer dat hij op een WK in actie komt. Het weer, vanavond buien. In het oosten en zuidoosten kunnen die hevig zijn met kans op onweer. Vannacht is het op de meeste plekken weer droog. Het koelt af naar 7 graden. Morgen droog met zon en wolken en dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter, want het drukste moment van de spits is geweest. Maar op de A10 sta je nu 20 minuten vast de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotervaart. Er zijn problemen bij de afsluitdijk. Die is nu in beide richtingen dicht door een technische storing. En in beide richtingen kun je omrijden, onder meer via Emmeloord over de A6. Verder heb je op de N208 nog 10 minuten oponthoud.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 Ik ga terug naar af. Zo liefde en wat nou haat, maakt mij niks meer uit. Weet toch goed gaat. gaat. daar sta ik er weer voor. Doe ik het niets? niet, ga ik er nog mee door als ik nu stop.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 Zwangerschapsdiscriminatie neemt nog steeds niet af in Nederland. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken... blijkt opnieuw dat bijna de helft van de zwangere vrouwen... die werken of werk zoeken ermee te maken krijgt. Drie Russische onderzeeërs hebben een maand lang in de Noordzee gevaren... in de buurt van belangrijke onderzeese kabels. De Britten en Noren hebben de Russen gewaarschuwd tot ze weggingen. Er zou geen schade zijn aangericht. In de Tweede Kamer leven zorgen over mensen met verward of onbegrepen gedrag. De politie kreeg vorig jaar een record aantal meldingen... en heeft daardoor minder tijd voor andere taken. Meerdere partijen vinden dat het kabinet sneller maatregelen moet nemen... en niet moet bezuinigen op de GGZ. Het weer, vanavond regen en het oosten kans op stevige buien. Morgen droog en maximaal 14 graden.